Volgens de Telegraaf zijn er bij één van hen USB-sticks vol data gevonden. De twee worden verdacht van het lekken van staatsgeheime informatie, mogelijk naar Marokko. De man die gisterochtend binnendrong bij een basisschool in Oosterwijk in Brabant is een bekende van de politie. Hij sloeg dreigende taal uit en riep dat hij een bom bij zich had. Na een klopjacht pakte de politie hem op. Op de school werd geen explosief gevonden. Vrijdag wordt bepaald of de man langer vast blijft zitten. MBO's Studenten willen dat mensen beter nadenken over welke woorden ze gebruiken voor mbo'ers. Ze hebben er bijvoorbeeld last van dat ze worden gezien als lager opgeleid, zegt studentenclub Job MBO. Het gebeurt ook vaak zo dat mbo-studenten nog leerlingen worden genoemd. Het wordt echt gewoon ondergewaardeerd en dat zit al dus bijvoorbeeld in de taal, maar ook in grotere dingen bijvoorbeeld dat wij niet bij alle studentenverenigingen kunnen aansluiten. Eh, dus ja, het is best wel iets wat veel voorkomt in de samenleving. Ze hebben een heel document geschreven waarin staat wat er beter kan. Ondertekend door scholen en studentenclubs. Dat overhandigen ze vanmiddag aan onderwijsminister Dijkgraaf. En als je alle Harry Potter films hebt gezien, heb je David Holmes ook gezien. Zonder dat je het wist. Hij was de stuntman van Daniel Radcliffe die Harry speelt. Maar tijdens de opnames van de ene laatste film brak hij zijn nek. Nu is er een docu over zijn leven. Stuntman was zijn droombaan, zegt hij in dit stukje trailer. You're constantly being tested, just risking it all. I used to fly. Nothing's like it, man. Then I got the best job in the world. Lead stunt double for Daniel on the Potter films. Nou, het breken van zijn nek veranderde alles. Hij raakte verlamd en kwam in een rolstoel terecht. Maar hij bleef wel goede vrienden met Radcliffe. En die is dan weer de maker van de docu. Is het cirkeltje rond, heb ik nog het weer. Eh, vooral in het noorden en oosten stevige buien.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 En we gaan door met Jan Smit. Leef, nu het nog kan. Als hij het wil doen, hij doet het dus niet. Dus het wordt een andere. Het wordt Dance Monkey. Die doet het waarschijnlijk wel. Ja, dat kan wel eens gebeuren hè, met live-uitzendingen... dat er iets misgaat. Dan laat de techniekje een beetje in de steek. Maar goed, met het is toch weer goed gekomen. Koffie inloop in de blauwe tram. Naast de koffie vindt u bij ons inloopwarmte en gezelligheid van buurtbewoners. Wees welkom, kom gezellig eens langs en voel u thuis. Kosten bedragen 2 euro voor twee kopjes koffie en <laughs> wat lekkers. Komt u voor de eerste keer, dan bent u kunt u gratis aanschuiven. Elke woensdag van 10 tot 12 uur.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 to see to forget about life for a while. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De maanden oktober en november zijn tot nu toe behoorlijk nat verlopen. En daar komt de komende week geen verandering in. Na een redelijk droog weekend kan men de komende dagen weer rekening houden met de nodige neerslag. Vandaag lijkt er iets minder buien te zijn, al blijkt overal de kans op wat neerslag aanwezig. De wind blijft matig tot krachtig en het wordt overdag zo'n graad of 10. Tijdens de nachten ligt de temperatuur tussen de 5 en de 8 graden. Ook donderdag blijft de wind uit westelijke richting komen... waardoor gebieden met regen of buien vanaf de Atlantische Oceaan ons land makkelijk kunnen bereiken. Tussen de buien en de regen door zijn er ook geregeld droge perioden... waarin af en toe de zon doorbreekt. Zoals het er nu naar uitziet neemt de buiigheid en de wind op vrijdag en de volgend weekend iets af... waarbij de temperaturen op of net onder de 10 graden komen te liggen. positief zelfbeeld. Hoe kan je leren anders naar jezelf te kijken? Kan jouw eigenwaarde wel een opkikker gebruiken? Dan is deze gratis cursus misschien wel iets voor jou. Aanmelden of vragen via Marieke Beerthuis. Telefoonnummer 06 129 53 412 06 129 53412 of via de balie van Pluspunt. En dat is telefoonnummer 5740330. 5740330. En het is 22 en 29 november, 6, 13 en 20 december van 10 tot 12 uur. Locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. World, de Beaches. Right. Dit was Roger Whittaker met Durham Town. Herinnert u zich deze Joe Cocker, geboren in 1944 en overleden in 2014, was een Engelse blueszanger. Cocker zat in een kleine band in zijn geboortestad Sheffield toen hij 15 jaar oud was. Hij verscheen voor het eerst op de Amerikaanse televisie in 1969 in de Ed Sullivan Show. Cocker coverde heel veel liedjes. Hij was beroemd om zijn opvallende, rauwe stemgeluid en zijn spastische gestiek. Kokker overleed 22 december 2014 op 70-jarige leeftijd in zijn huid, de Mad Dog Ranch in Colorado aan de gevolgen van longkanker. Hier is Joe Kokker met When the Night Comes. I'll be back for you, it won't be long. Up from now, there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road, point me east to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes. Two spirits in the night, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time. Won't keep you waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just roll right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. Another is alive is a lie Chris Norman en Suzy Quattro, Stammelen In. Pluspunt Zandvoort zijn per direct op zoek naar een ervaren yoga- en bewegingdocent of docenten op vrijwillige basis. Dit voor de maandag en of de vrijdag. Tijd en lesinhoud in overleg. Ben jij de inspirerende en motiverende docenten? Neem dan contact op met Paulien. Plus.zandvoort.nl En een gewaardeerde baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Met jaarlijkse uitnodiging voor het fooienfeest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Voor meer informatie zie de website van plus.zandvoort.nl. Dancing in the Dark, Bruce Pinsey. Ja, als hij wil beginnen, maar hij begint wel. Maar dat duurt even. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know show kiss of wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright.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 Patula is geboren in 1932, dus ze wordt vandaag 91 jaar. En Petula Clark, officieel Sally Elben Clark... is een Britse zangeres, waar ik al zei, actrice en componist... meest bekend om haar populaire internationale hits uit de jaren 60. Met ongeveer 70 miljoen verkochte platen wereldwijd is ze de succesvolste Britse zangeres in de geschiedenis. Ze heeft ook de langste carrière in de hitparade. Namelijk 51 jaar. Van de Little Shoemaker, die in 1954 in de top 20 van het Verenigde Koninkrijk kwam.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 Een serie oefeningen, meditatie, mantra en ademhalingstechnieken. De kosten zijn 1 euro per keer. Kom gezellig langs of geef je op via de balie 5740330 5740330. En het is elke dinsdag van kwart voor tien tot kwart over elf. Locatie is Pluspunt, Zandvoort Noord. The Dutchman's not the kind of man To keep his thumb jammed in the dam That holds his dreams in that's a secret only Margaret knows When Amsterdam is golden In the morning Margaret brings him breakfast And she believes him He thinks the tulips bloom beneath the snow He's mad as he can be But Margaret only sees that sometimes Sometimes she sees her unborn children in his eyes Let us go to the banks of the ocean Where the walls rise above cider's eve Long ago I used to be a young man But dear Margaret remembers that for me Dutchman still wears wooden shoes. His cap and coat are patched with the love that Margaret sewn Sometimes he thinks he's still in Rotterdam. He watches tugboats down canals and calls out to them when he thinks he knows the captain. shepherd comes to take him home again. Through the unforgiving streets that trip him though she holds his arm. Sometimes he thinks that he's alone, calls her name. Let us go to the banks of the ocean where the walls rise above desider's ease. Song over The Dutchman. En we gaan door met Connie Francis. Een hele bekende. A Brand New In, A Broken Heart van Connie Francis. Ja, wij hebben leren altijd bij ons koor om geen glijers te maken... maar dit was heerlijk om even lekker te luisteren naar die fantastische glijers.